Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Acht op de tien ondernemers die vorig jaar loonsteun kregen vanwege de coronacrisis... moeten dit deels of helemaal terugbetalen omdat hun omzetverlies meeviel. Het komt neer op ruim 50.000 ondernemers... die in totaal ruim 4 miljard euro moeten terugstorten naar de overheid... schrijft het ministerie van Financiën in een economenblad. Onder andere dierenartsen en ICT'ers hebben hun omzetverlies te pessimistisch ingeschat... en daardoor te veel loonsteun gekregen... In de horeca- en reissector klopt het ingeschatte verlies aan inkomsten meestal wel. Peter R. de Vries vecht op dit moment voor zijn leven... zei de Amsterdamse burgemeester Halsema gisteravond in een persconferentie... over de aanslag op de misdaadjournalist. Ze noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. De politie zegt dat er drie verdachten zijn opgepakt... onder wie de vermoedelijke schutter... die hem aan het begin van de avond van dichtbij neerschoot in het centrum van Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekendgemaakt. Ook het koninklijk paar reageert geschokt op de aanslag op Peter R. de Vries. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima schrijven op sociale media... dat journalisten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk moeten kunnen doen. Een jongen van 17 uit Hilversum is opgepakt voor een dodelijke woningbrand... in zijn woonplaats anderhalve maand geleden. Twee bewoners kwamen daarbij om het leven. De verdachte zou de woning in brand hebben gestoken. Hoe de politie hem op het spoor is gekomen is niet bekendgemaakt. Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Buurtbewoners zeiden eerder dat het omgekomen echtpaar de laatste tijd erg werd getreiterd. Onder meer door het gooien van stenen en eieren naar het huis. Of er een verband is met de brandstichting is nog onduidelijk. Het weer nog, de wind neemt verder af vannacht. Het is zo goed als overal droog, bij ongeveer 14 graden als minimum.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 I'm the world's greatest. In the ring of life, I'll reign love. I will And the world will notice a king. Oh yeah. yeah. Is oh. I shine a light. Shine a light. And mirrors of success reflect in me. I made it I could feel. I'm the world's greatest. I saw the light and that sun up in the Apollo. Even the prodigal at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. The fame was right there. No little bit of oh yeah.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 myself to sleep at night I never thought I'd find Oh yeah, oh yeah, believe me, I would never lie I'm not giving you up, I won't give you up I'm getting higher and higher The skies are falling Desire, desire The fire within burn bright I go.